Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer was de hele avond bezig met toeslagenaffaire deel zoveel. Vijftien uur lang werd er gedebatteerd over notulen van een overleg tussen ministers. Uit die papieren bleek onder meer dat ze met elkaar afspraken om sommige informatie over die affaire geheim te houden voor de Tweede Kamer. Het was voor demissionair premier Rutte een pittige dag, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Maar hij staat nog steeds overeind. Het ging dit keer niet alleen om hem, maar ook om andere ministers. Het ging om een politieke cultuur die iedereen nu lijkt te willen veranderen. En daarom kan er weer een stapje worden gezet in de puzzel voor een nieuw kabinet. De informateur komt waarschijnlijk vandaag met een verslag. En dan moet de komende week in de kabinetsformatie blijken of het echt lukt zo'n nieuwe cultuur vorm te geven. Maar dat zal dan waarschijnlijk wel zijn met veel van dezelfde mensen die het de afgelopen jaren voor het zeggen hadden. Een heftig verhaal uit Israël. Het ging daar helemaal mis bij een Joods feest. Er waren heel veel mensen op afgekomen. In een gang bij een bedevaartplek kwamen ze in de verdrukking. In elk geval 44 mensen overleefden het niet. 150 anderen liggen nog in het ziekenhuis. Bij het feest mochten 10.000 mensen zijn, maar waarschijnlijk waren er 10 keer zoveel. Op beelden is te zien dat op de rampplek lichamen op een rij liggen... die zijn bedekt met reddingsdekens en stukken plastic. Studenten van de Universiteit van Amsterdam balen. Ze kunnen normaal gesproken een tijdje in het buitenland studeren... maar dat gaat vanwege corona niet door. Hartstikke jammer vindt ook deze student die naar New York zou vliegen. Het meest pijnlijk is sowieso dat ik er al twee jaar naartoe werk. En dat het echt gewoon een kans is studeren aan een topuniversiteit in Amerika. Wat anders gewoon niet meer kan, omdat het te duur is. En alle andere universiteiten in Nederland laten wel gewoon hun uitwisselingen doorgaan. En ik kan gewoon, ik kan gewoon naar Amerika reizen. Eh, ik mag me daar laten vaccineren. Ik kan er waarschijnlijk op vakantie gaan volgend jaar. Maar ik kan niet op mijn uitwisseling. De Universiteit van Amsterdam vindt het geen goed idee om studenten nu de wereld over te sturen. Voor veel landen geldt een negatief reisadvies of gaat het er hard met de besmettingen. Ze kijken wel naar een plan B, volg een tijdje online colleges van de universiteit waar je naartoe wil. En mocht het reisadvies op geel of groen springen, pak je gewoon alsnog het vliegtuig. Het weer wolken vandaag en hoewel de zon er steeds meer doorheen komt... kan er in het binnenland ook nog een buitje vallen. Het is niet warm, 11 of 12 graden.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 Uh-huh. Yes to different, yes to strange. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I say yes to love and yes to life. Yes. LGBTQ and I. Baby, will you be my wife? Will you marry me? Yes. Yeah. Yes to joy and yes to fun.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 ingestemd met een motie van GroenLinks en PvdA voor een nieuwe bestuurscultuur. Er staat onder meer in dat er meer geld moet komen voor sociale advocatuur... dat de informatiepositie van de Kamer in ere moet worden hersteld... en dat moet worden gestopt met discriminerende algoritmes. Minder dan de helft van de aangemelde toeslagenouders... krijgt voor 1 mei de beloofde 30.000 euro. Volgens staatssecretaris Van Huffelen gaat het uitbetalen van de compensatie moeilijker dan gedacht. Bij een religieus feest in het noorden van Israël zijn zeker 44 mensen om het leven gekomen. 150 mensen liggen in het ziekenhuis. Ze kwamen in verdrukking in de menigte. Het weer, eerst heel bewolking, vooral vanmiddag geregeld zon en het wordt een graad of 12. like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the double.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 high and hold it. Copywritten lyrics on the can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will sing. so be stay off my back or I will attack, and you don't want that.